Michel Koenen met het NOS-journaal. De reorganisatie van de politie is vijf jaar na de start nog alles behalve klaar. Dat schrijft een commissie die de vorming van de nationale politie in 2012 heeft onderzocht. Volgens de commissie was dat op zich een goede keuze, maar is er nog veel te verbeteren. Zo is eigenlijk helemaal niet duidelijk hoe goed of slecht de politie nu functioneert. Daardoor is ook niet duidelijk of de politie slagvaardiger is geworden door de nationalisatie. Een man uit Vleuten moet vijf jaar de cel in omdat hij een meisje van twaalf heeft verkracht in de trein. Dat gebeurde twee jaar geleden tussen Zwolle en Nijmegen. De man van 23 had via sociale media met haar en een vriendje afgesproken. De jongen stuurde hij weg. Vervolgens verkrachtte hij het meisje onder bedreiging van een mes op het toilet. De man is ook veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Volgens zijn ouders zit de man in Spanje. Bij een multimiljonair op Bonaire is een inval gedaan door de Belastingdienst. De Nederlander, die rijk is geworden met de recycling van frituurvet... zou miljoenen euro's hebben verduisterd. Daarvoor misbruikte hij volgens het Openbaar Ministerie... schijnconstructies met buitenlandse bedrijven. de verdachte van 61 zegt tegen tijdschrift Quote... dat hij niets te verbergen heeft. In de regio Rotterdam zijn deze week honderden illegale modems uit de lucht gehaald. Daarmee kon zonder te betalen internet-tv worden gekeken. Ook konden ze worden gebruikt voor digitale aanvallen op grote netwerken. Het nieuwe cybercrime team van de Rotterdamse politie heeft drie mensen opgepakt. Twee daarvan werkten voor Ziggo. Zij leverden de modems en installeerden ze. Een andere verdachte paste de modems aan. En de schade voor provider Ziggo wordt geschat op 6 ton per jaar. Het weer nog. Vanavond vanuit het westen regen en de nacht klaart het op... en daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon bij een graad of 9 en het noorden kan een buitje vallen. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, maar dat is gebruikelijk op donderdag. Er staan files met 20 minuten of meer vertraging in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eemnes en Bunschoten 8 kilometer file met ruim een uur op onthoud. De weg is daar dicht na een ongeluk. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoop het Prins Klauspijn en Delft ruim een half uur. A9 amstelveen maar tussen Heemskerk en Knoop het meer 20 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam-Hemhavens 4 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Knoop het Oude Rijn. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en de Meren. Een kwartier vertraging door het ongeluk op de andere rijbaan. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een half uur.